de laatste details van het pensioenakkoord. Het is de bedoeling dat het akkoord daarna op een persconferentie wordt gepresenteerd. De vakcentrale FNV is nog altijd verdeeld. De grootste vakbond FNV-bondgenoten is tegen, onder meer omdat de hoogte van de pensioenen niet meer vaststaat. De bond adviseert ook zijn leden om tegen te stemmen. Als dan staatssecretaris ligt, krijgen ouders spreekrecht in de Amsterdamse zedenzaak. de raad om het misbruik van 85 baby's en peuters. Teven wil het spreekrecht regelen in een wet, maar die is nog niet klaar. In Nieuwsuur zijn Teven ervan uitgegaan dat de rechters de ouders toch aan het woord laten komen. advocaat van de hoofdverdachte, Robert M., vindt dat Teven daarmee op de stoel van de rechter gaat zitten. Het aantal Syriërs dat naar Turkije vlucht blijft toenemen. Bijna 2500 vluchtelingen zijn inmiddels de grens overgestoken. De meeste komen uit Nisra Figur in het noorden van Syrië. In die stad werden deze week 120 agenten gedood. Volgens de regering was dat het werk van gewapende bendes. De vluchtelingen zeggen dat de agenten door veiligheidstroepen zijn gedood, omdat de agenten niet op demonstranten wilden schieten. Steeds meer vertrouwelingen van de Libische leider Gaddafi willen met het Westen praten over de machtsoverdracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft dat gezegd op een persconferentie in Abu Dhabi. Westerse en Arabische landen overlegden daar over de toekomst van Libië. Dan het weer. Vanochtend nog zon, maar vanmiddag vanuit zuiden buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A12, daar wordt gecontroleerd tussen de knopen De Gouwen en Oude En langs de A50, daar staan ze tussen Zwolle en Arnhem. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Gaan, schat. Want je De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. that right. me. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Thank you. niet the food, love mama. I just can't give it. I just can't give it. I just can't get it now. We got a see those demons. She give my hotness to new demons. Perfection, mommy, you demons. Inception, you got above a dreaming demon. Damn, baby, I'm demons. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Tell me that you down as demons. Love you, love you, yeah, you know you are my demon. feeling like a am Frodo Signs are made my heart with Nexos Love so sweet, I'm presto I wanna wish you right back like presto, yes Anytime I wait for the next time She come around for a toast to the best time We got walk back and forth on the text She got me fishing for a love like a best time the and the combo Got me and I ain't coming down low Hotter than the black She got me feeling like this the sound so weird, don't be on the eye She's open the eye and I can't stand lifestyle And I just can't get high night, and i am a. switch up your bed better rock in your love Top of your own shot I'm stuck in your head Let's switch up Get out of my own Make me feel To me I want it all What I'm saying You love yourself so flex Let's switch up Addicted I can't Thank you.